Drie uur waterwalgemoed met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben hun bezoek aan Sint Maarten afgerond. Ze eindigden de dag met een feestelijke zang- en dansavond... waaraan 250 kinderen meededen. In een toespraak zei Willem-Alexander dat er veel bereikt is... in de drie jaar dat Sint Maarten een zelfstandig land binnen het Koninkrijk is. Hij sprak de hoop uit dat de sterke band met Nederland blijft bestaan. Vandaag reist het koningspaar verder naar Saba... CDA en PvdA zijn blij met de uitslag van de tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen in Friesland en Zuid-Holland. In Friesland deed de PvdA het goed. De partij blijft de grootste in Heerenveen en Leeuwarden. PvdA-leider Samson sprak van een mooie avond. Ook in Alphen aan den Rijn waren raadsverkiezingen vanwege een herindeling. Daar won het CDA. Partijleider Buma noemde de goede uitslag een belangrijk moment voor zijn partij. Op een legerbasis in de Amerikaanse staat Californië zijn vier mariniers omgekomen. Waarschijnlijk is er iets misgegaan toen ze bezig waren met het onschadelijk maken van munitie. De leiding van de legerbasis in de buurt van San Diego is een onderzoek begonnen naar het ongeluk en wil verder niet zeggen wat er is gebeurd. In maart kwamen zeven Amerikaanse mariniers om tijdens een oefening in de staat Nevada. Door een menselijke fout ging er onverwachte mortier af. Burgemeester Ford van Toronto is niet van plan om tijdelijk zijn werk neer te leggen... zoals de gemeenteraad van de Canadese stad heeft gevraagd. Ford kwam onder meer in opspraak vanwege het roken van crack... en een dronken woedeaanval, waarbij hij iemand met de dood bedreigde. De gemeenteraad van Toronto wil dat de burgemeester met verlof gaat... om aan zijn problemen te werken. Maar Ford heeft naar eigen zeggen geen hulp nodig... omdat hij niet verslaafd is. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het oosten is er nog kans op wat mist. Aan het einde van de nacht en overdag trekken buien over het land, vooral in het westen en zuiden.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 I always get chocolate stains on my pants. And my father, he's going crazy. He says I'm living in a trance, but I'm dancing in the moonlight. It's caught me in its spotlight. It's alright. Dancing right. in the moonlight on this long hot summer night. Clock in the morning, and I'm on the streets again. I disobeyed another warning. I should have been in my tent. Now I won't get out till Sunday. I'll have to say I stayed with friends. Oh, but it's a habit worth forming if it means to justify the end. Dancing in the moonlight Caught me in its spotlight. It's alright. Dancing in the moonlight on this long hot summer night. And I'm walking home. The last bus is long gone. dancing in the moonlight. en een Hot Summer Night. Daarover zong Philip Lynott en de zijne Thin Lizzy. 1973 was dat een grote hit. En destijds stond het ook in de Engelse hitparade. De Engelse hitparade die trouwens eh, precies 61 jaar bestaat. Want het was 14 eh, november 1952 dat de eerste op platenverkoop eh, gebaseerde hitparade in Engeland verscheen. En wat stond toen nummer 1? En wat staat vandaag nummer 1 in diezelfde Engelse hitparade? Ik laat het je allemaal horen later in dit uur. Van de nacht ging het anders hier bij de vader op Radio 1. Voorts ook nog aandacht voor eh, muziek die te horen is eh, via de televisie. De muziek uit eh, Overspel. Er is weer een plaat gedraaid in de meest recente aflevering. Door meneer Kouwenberg. En die plaat die laat ik je dan nog eens een keer horen. En dan was er ook nog eh, muziek die gebruikt wordt in een tv-commercial van een Duitse autofabrikant. En die Duitse autofabrikant die brengt dan ook nog kippen in beeld. Maar daar hoort ook eh, een hele leuke plaat bij die ik je laat horen. En verder ook eh, muziek die bij een crematie werd gebruikt. of een begrafenis afgelopen week. Bij de begrafenis van Leen Timp werd muziek gedraaid van het Modern Jazz Quartet degenen die er niet bij waren... voor hun laat ik dan nog eens keer dat Modern Jazz Quartet horen. Dat allemaal en nog veel meer de komende uur. de tweede uur in de nacht klinkt anders. De afgelopen avond toen was in Paradiso het optreden van de zanger Jamie Callum. En eergisteravond toen was hij in de vereniging in Nijmegen. Maar een aantal jaar geleden, heb ik het er weer over negen jaar geleden... toen was die Jamie, diezelfde Jamie Callum te gast hier in de studio's van Radio 1. In Met het oog op morgen. En toen had hij net een hit met Everlasting Love. Heart's gone astray, deep in her when they go... I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Oh, won't you forget? Welcome, love, we once knew. Open up your eyes, then realize I stand with mine. Girl to be my pride. Never be when you need me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget? Welcome, love, we once knew. Jamie Cullum dan op 20 november, op 28 november 2004 hier in de Radio 1 studio waar hij zijn hit vertolkte. Zijn hit die hij op dat moment had, Everlasting Love. Afgelopen avond dus eh, te horen geweest en te zien geweest in Paradiso. En eh, hij zal naar Duitsland trekken, want ehm, daar zal hij eh, in het weekend optreden... bij de jazztagen in Leverkusen. Jamie Collum die je kan horen. Eddie Vedder en zijn mannen. Lightning Bolt, de LP. Dit is het nummer Sirens. Hear the sirens. Hear the sirens. Hear the sirens. Hear the circus so profound. siren VARA op Radio 1. out of centuries. but you'll get them on their knees, cause they ain't so tough. I heard things about him. The dark sea is a callous host, from North Pole to Pacific coast. Pure blood is the Viking's toast, but his heart will cry if he goes without it. And the sirens always sing. The chance from heaven, not expecting to be heard but the love that it will bring will make hearts ever of those that go. The sweet call of the distant shore, they don't know what they're wishing for. If they knock on the devil's door, they better make sure they got something to say. Everybody has a life to fill. They hate waiting and they can't sit still. And what is time but something to kill until there's nothing left? And the night has the last laugh. They all know when it comes to you, the lucky ride only takes a few. Why have a soul when it's yours to lose? You gotta pick your fights, you got work to do. Some say that they're running away from what or where, now they wouldn't say. In their minds, they're never late, cause they ain't no one sirens all will sing. The chance from heaven, not expecting to be heard, but the love that it will bring will make hearts ever of those that go. Spanish have a word for this. An abandon that they can't resist, but they're not so tough. I heard things about him. Some say that they're running away from what and where, now they wouldn't say. On your own turf, you cannot stray, but you can get lost trying to find your way home. A virtue and The sails will shiver, the promises will burn. And underneath the Deus van uh, alweer een jaar geleden, ruim een jaar geleden. Je konden de horen met het nummer Sirens. Tom Barman en de zijne. En dat liedje Sirens, dat is te vinden op Following Sea, de cd die in 2012 van Deus uitkwam. Daarvoor had je van een andere LP Lightning Bolt een ander nummer onder dezelfde titel Sirens. En daarin Pearl Jam, de meest actuele single van de band, met de stem van Eddie Vedder natuurlijk. De muziek uit Overspel. Degene die de serie volgen, die weten dat er eh, elke aflevering wel weer een plaats meestal uit de jaren 60 te horen is. En dat was ook afgelopen zaterdag weer het geval. En dat is dan meestal een plaats die komt uit de verzameling van de loesje vastgoedmagnaat Henk Kouwenberg. Of Huub Kouwenberg, dat moet ik zeggen. Henk, dat is een hele andere. <laughs> Huub Kouwenberg uitgebeeld door eh, Kees Prins. Kees Prins die in de laatste aflevering in de auto zat... en in zijn bolide een cassettebandje startte... en toen kwam er deze muziek uit. once was a true love of mine. Tell her to make me a tunnel red shirt, a deep forest green, parsley, sage, rosemary, and thyme. Once crystal. I'm aware of a clarion call. Tell her to find me and take her out and a sprinkling of leaves. Parsley, sage, rosemary, and between the salt water strands kisses a heaven. She'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle of blazing in scarlet battalion. Parsley say Scarborough Fair. Parsley, sage, rosemary. Simon Garfunkel die je kan horen met Scarborough Fair. Een liedje dat al heel oud is, eeuwen oud zelfs. En dat heeft eh, betrekking op een eh, markt die er was in vroegere eeuwen. In de 18e eeuw toen is die eh, markt ophouden te bestaan. De markt heette dus Scarborough Fair. En later is de naam in ere hersteld. Scarborough Fair is geplakt op een muziekfestival in die Engelse plaats Scarborough. Je hoorde dus in ieder geval eh, de stemmen van Simon en Garfunkel, Paul Simon en Art Garfunkel. Die uh, eh, plaat die was dan afgelopen eh, zaterdag te horen in de derde aflevering van de tweede reeks van de dramaserie Overspel. En aanstaande zaterdag om bij half tien, dan kan je kijken naar de vierde aflevering uit die serie. Nou, dat was Paul Simon die ehm, afgelopen week in het nieuws kwam. Want wat is de inmiddels ruim 70-jarige man van plan om op tournee te gaan. Op tournee te gaan met een tijdgenoot van hem... die ook weer net een nieuw album heeft gemaakt. Eh, Paul Simon gaat toeren met eh, niemand minder dan Sting. me name is Jackie White, and I'm foreman of the yard. And you don't mess with Jackie on this quayside. Eh? Why, I'm as hard as iron plate. Woe betide you if you're late. When we have to push the boat out on a spring tide. Now you could die and hope for heaven, but you'd need to work your shift, and I'd expect you all to back us to the hilt. And if St. Peter at his gate were to ask you why you're late, why you tell him that you had to get a ship built. We've built battleships and cruisers for Her Majesty the Queen, super tankers for Onassis and all the classes in between. We've built the greatest shipping tonnage that the world has ever seen. And the only life we've known is in the shipyard. All the platers and the welders and the boiler making crews. When they see that beggar finished on the slipway, all the hardships soon forgot and we will cheer as like as not. And the bands will wave their Union Jacks all day. Oh, it's a periodic scene, all that's missing is the Queen. But you said you couldn't make it other Tuesday. Then something wells up here inside, and you could take it in your stride. But you wonder if you'll see another peer dear, For there's a mixture of emotions, with gratitude, and pride and you hear yourself for crying, but it's difficult to hide. Well, there's a sadness in the leaving, and you worry what's ahead, and that worry never leaves you, keeps on nagging in your head, and so you pray to God for orders, but you worry till you're dead, until they bury your remains in the blacksmith's shed, and the only life you've known is in the shipyard. Steel, stockyard, iron, and soul, the conjurer. don't know what we'll do if this yard gets sold. For the only life we've known is in the shipyard. Thompson, I'm shop steward for the Union. My dream is proletarian revolution. Get out, Tom fellow travelers and others. Class struggle is the means of dialectic evolution. Das Kapital's revival and the ruling class are liable. And court Marx and Engels, it's entirely justifiable. If the workers' revolution here is ever to revival, and we become the rightful owners of the shipyard. So it's a one-day stoppage or an overtake ban or a work parole for the fire. till the means of production are safely in our hands and we become the rightful owners of the shipyard. I'm not saying it won't be hard if the boss answers me cards when they try to close us down like other shipyards. And if industrial action only helps the competition, as I've heard the bosses bleating from my usual position, and I stand accused of anarchy, disruption, and well, you'll never knock us down, you reactionary clones. Well, it's time for occupation of the shipyard. drink myself into a stupor and I wake up with two heats and then the missus starts complaining about all me drunken deeds like when I got the train to Sunderland but found myself in Leeds and I had to get up early for the shipyards I once gave up the drinking was it 1963 but it seems as if sobriety was not the thing for me. It was a worst three hours I onze Sting met het nummer dat luistert naar de titel Shipyard. En daarin werkte hij samen met eh, Brian Johnson, Jimmy Nail en Joe Law Ray. En dat, uh, The Last Ship, dat is het eh, album waar het op staat. dat is dan een musical, The Last Ship. En gaat over een scheepsbouwwerkplaats in het noorden van Engeland waar een einde aankomt. Vandaar dat het nummer wat ik liet horen, horen Shipyard heet. En de musical The Last Ship. Sting die dus met Paul Simon op tournee gaat. De tournee zal vooralsnog alleen plaatsvinden in de Verenigde Staten. In februari dan gaan de twee heren... Eh, de tourbus in. En de tour die zal gaan heten Paul Simon en Sting on Stage Together. Er zijn er van die eh, commercials die je eh, bij de eerste beeld op het verkeerde beeld, eh, been zetten. Want je hebt op dit moment bij de sterreclame een commercial die begint met een, een bruine kip. Dan denk je, oh, daar hebben we weer een commercial van Wakker Dier met betrekking tot de plofkip. Dan denk je van, nee, daar ziet die kip toch te mooi voor uit. Zou het misschien van de tegenpartij zijn ter bevordering van het eten van kippenvlees? Maar al spoedig blijkt duidelijk dat het helemaal niet gaat om eh, het al dan niet eten van eh, kippenvlees... maar dat het gaat om een eh, autofabrikant die adverteert met zijn mobielen. Kippen op de sterreclame. En heb je te maken met een commercial van Mercedes-Benz. En die gebruikte bij deze muziek van Diana Ross. Uit 1980 komt het Upside Down, Laros. upside down. Upside Down van Diana Ross. Mm, Gebruikt bij die commercial van een Duitse autofabrikant, zoals ik je net al heb eh, verteld. En dat brengt mij dan bij eh, het feit dat het geproduceerd werd destijds door Nile Rodgers en Bernard Edwards. En die twee die namen het wel heel serieus op toen ze een plaat mochten gaan produceren met Diana Ross. En de twee die brachten een bezoek aan uh, La Rosse. En die vroegen precies van wat wilden ze en wat eh, ze dacht van eh, de productie ten aanzien van de nummers. En Diana was, was stom verbaasd, want dat had nog nooit een producer gedaan. Informeren van wat precies haar wensen waren. Naar Rogers, Bernard Edwards en nou, is is op dit moment weer uh, geheel in de belangstelling. En dat meer in aanleiding van de samenwerking met eh, Daft Punk. En bij een eigen band is die weer op tournee gegaan. Eind vorige week was daar eh, de uitvaart van Leen Timp, een van de eerste tv-regisseurs van de Nederlandse televisie, 92 jaar oud geworden, echtgenoot van Mies Bouwman. En dan kreeg je natuurlijk ook eh, op een gegeven moment de dag erna de foto's die gepubliceerd werden in een aantal bladen en het verslag daarbij. En daarbij, eh, ja, ik heb het ook gelezen, viel me inderdaad op dat Leen Temp eh, de wens had geuit om tijdens zijn begrafenis zo min mogelijk sprekers te hebben. En als er dan sprekers waren, dan moest dat gebeuren met op de achtergrond de muziek van het Modern Jazz Quartet. De oeuvre van het Modern Jazz Quartet. Zo'n beetje het meest populaire nummer. Er zijn ook diverse opnames van dit Softly as in a Morning Sunrise van de Modern Jazz Quartet. Het was in ieder geval de favoriete muziek van uh, Leen Timp. De eerste televisieregisseur, althans een van de eerste tv-regisseurs bij de Nederlandse televisie. En de muziek die was eh, doorlopend te horen tijdens zijn uitvaart de afgelopen week. De opname die je hoorde van de Modern Jazz Quartet kwam overigens uit 1952. Dan neem ik u nu mee naar eh, Pakistan, naar de muziek van Rashna. अखियाँ zij wordt ook wel genoemd de First Lady of Folk Music. Pakistaans First Lady of Folk Music. Reshma, die vorige week is overleden op 66-jarige leeftijd. Een beroemdheid in Pakistan. En je hoort haar hier met de Mashangi Nayan Kitty. nog een overlijden wat we gaan melden. En dat is afgelopen maandag gebeurd. Bob Beckham, zanger die in Nederland eh, niet bekend is, maar in Amerika des te meer. Want hij was vooral bekend eh, in country kringen. Heeft een paar hits gehad en toen de populariteit als zanger zijnde voorbij was... toen heeft hij zich eh, opgeworpen als producer en eigenaar van een platenlabel. En heeft aan de wieg gestaan van de, eh, de carrière van een aantal eh, belangrijke personen. Onder andere Tony Joe White. Maar goed, de man heeft eh, ook zelf nog iets gemaakt. Bob Beckham. Hij is... 82 ehm, jaar oud geworden en dit is een van zijn successen. Just as much as ever, I need you. want you to be near just as much as ever. I love you and always will, my dear. Even though we two are parted, my feelings for you never drop thing I've started and don't know how to stop. Just as much as ever, I'm hoping that you'll be mine again. in 1959 gemaakt. De stem van Bob Beckham. Bob Beckham die al meer een hit had met dit nummer wat ik je net liet horen onder de titel Just As Much As Ever. van The Birds. Dat liet ik je nog eens een keer horen. De plaat kwam uit 1966. Componist was eh, Gene Clark. Gene Clark, die aanstaande zondag 69 jaar zou zijn geworden. Waar het niet dat hij eh, op 24 mei 1991 op 46-jarige eh, leeftijd overleed. Een van de gevolgen van het overlijden was een overmatig drankgebruik in zijn leven dat ging dan ten koste van zijn eh, leven en andere darm- en maagproblemen. Jim Clark dus centraal en dat 8 Miles High van de Birds. plaat die eh, diverse hitparades heeft gehaald. Ook de Engelse hitparade. En van die Engelse hitparade is het eh, vandaag precies 61 jaar geleden... dat de eerste editie daarvan verscheen. De eerste op platenverkoop gebaseerde Hitspraden in Engeland. Die verscheen dus op 14 november 1952. En wat stond er toen nummer 1? Hou je vast. gladly. Here is my heart, my life, and my whole, dear. Please be mine and stay here. dus precies 61 jaar geleden nummer 1 in de eerste hitparade die in Engeland werd gepubliceerd. En 61 jaar later staat dit nummer 1 in diezelfde Engelse hitparade. Hij komt uit Amerika. DJ Storm Queen. Look right through. I'm quite sure that you never knew all the pain that I've been through. morning op dit moment nummer 1 staat in de hitparade van het Verenigd Koninkrijk. Look Right Through van de Amerikaanse DJ-producer onder de naam Storm Queen. Zo dadelijk eh, meer de nacht ging de anders hier bij de VARA. De VARA op Radio 1.